Gisteravond werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding. Een kleine maand geleden werd zijn rechterbeen geamputeerd vanwege een ernstige ontsteking. En daarvan leek hij goed te herstellen. Volgens zijn vrouw Edith ligt de 80-jarige Vinkenoog in coma en is hij opgegeven. In de Filipijnen is een Italiaanse medewerker van het Rode Kruis door zijn ontvoerders vrijgelaten. De man van 61 werd een half jaar geleden op het zuidelijke eiland Jolo gekidnapt door de rebellenbeweging Abu Sayyaf. Het hoofd van het Rode Kruis in de Filipijnen zegt dat de Italiaan is overgebracht naar een legerbasis op Jolo. Hij kwam vrij na bemiddeling van een lokale politicus. De Italiaanse hulpverlener werd half januari ontvoerd... samen met een Zwitserse en Filipijnse collega van het Rode Kruis. De twee werden in april al vrijgelaten. De rebellenbeweging Abu Sayyaf zou banden hebben met het terreurnetwerk Al-Qaeda. In Nijmegen heeft een grote brand gewoed bij een bedrijf dat met chemische middelen werkt. Een werknemer is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de burgemeester zijn de vrijgekomen stoffen niet gevaarlijk voor de gezondheid. Via een sms-alert kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het is nog onduidelijk hoe lang het nablussen in Nijmegen gaat duren. De journalist en tv-maker Wouter Klootwijk heeft een prijs gekregen voor zijn televisieserie Klootwijk aan Zee, die hij maakte voor de RVU. De prijs, de People and the Sea Award, is toegekend door de Amsterdamse onderzoeksgroep Mare en het productschap Vis. Ze eren Klootwijk omdat hij op een begrijpelijke en beeldende manier vertelt over allerlei aspecten van de visserij. Wouter Klootwijk nam de prijs in ontvangst tijdens een conferentie in Amsterdam. Het was de eerste keer dat de prijs werd uitgereikt.